En dat is niet meer terug te draaien. Kreeg ook Davy mee te maken. Hij en zijn vriendin hebben er elke dag last van. Ik ben beperkt, maar zij is ook beperkt. Dus we gaan niet naar de bios samen. We altijd opletten met feestjes en dergelijke waar we heen gaan. We gaan nooit samen naar festivals, nooit samen stappen. Dus dat is eh, ja, lastig. Nou, het is dus een advies van de Gezondheidsraad om het geluid terug te schroeven. Of het kabinet dat overweemt is nog niet duidelijk. De man die gisteren op Schiphol is opgepakt had geen gevaarlijke stoffen bij zich. Hij meldde zich gisterochtend bij de marechaussee en zei dat hij gevaarlijk spul op zak had. Daarna een deel van Schiphol werd afgezet. De man zit nog vast omdat hij de marechaussee ook bedreigd zou hebben. Honderden medewerkers van H&M moeten binnenkort aan de slag met sollicitatiebrieven. Want de Zweedse winkel schrapt 1500 banen. Ze doen dat om kosten te besparen. Het is nog onduidelijk of ook mensen in Nederland hun baan kwijtraken. En inwoners van de Australische stad Melbourne moeten een helm op als ze over straat lopen. De stad wordt geterroriseerd door kakatoes, superbrutale vogels die prullenbakken openmaken en het eten van je bord snijden. Maar ze hebben er nu een gevaarlijk spelletje bij. Plantenpotten naar beneden smijten van balkons. allemaal. Be careful er is een werkgroep die gaat uitzoeken hoe je de kakatoe-overlast het best kunt aanpakken. Tot die tijd wil het stadsbestuur vooral de schade proberen te beperken. En daarom je balkonplanten even naar binnen, is de oproep.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 Afgewisseld met diverse vaste items, maar natuurlijk ook met lekkere muziek. ZFM is te beluisteren op frequentie 106.9 of via Ziggo kanaal 40. En via internet op www.zfm-live.nl mijn naam is Hans Wassenaar. Veel luisterplezier. luistert naar het leukste radiostation van Nederland. Kingston Town. Oh, Kingston Town, the place I long to be. If I had your word, I would give it away just to see the girls I play. I am king, surely I would need a queen and a palace and.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 1 december kerstengeltjes maken. 8 december 3D-versieringen. En 15 december kerstmacramé. Begintijd 13.30 uur, einde 14 uur. De kosten zijn 3,50 euro per persoon, inclusief koffie of thee. Doe je mee? Meld je dan even aan via de balie van Pluspunt.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 De band is het bekendste door de ruimtepakken die ze droegen tijdens hun optreden. De Spotniks waren afkomstig uit Göteborg. Begin de jaren 60 was de instrumentale muziek zeer populair. The Shadows, The Ventures, Doe en Eddie... legden zich op instrumentale rock- en rollnummers die steunden op de gitaar. De spottings gingen mee in deze golven en kregen al snel internationaal succes. Ze wilden gitaar spelen zonder vast te zitten aan snoeren en versterkers. Lang voordat deze techniek breed werd toegepast, dus lieten ze elektronica inbouwen in de helmen die bij de ruimtepakken hoorden, die ze op het podium droegen.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 is het van de grootste belang dat ook de mantelzorger goed ondersteund wordt. Welke mogelijkheden zijn er in onze regio... De middag zullen we met een sfeervolle kerstborrel afsluiten. En het is dinsdag 13 december van 1 tot 3 uur middags.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 Door alcohol te sterven de hersencellen niet volledig af. Wel raken de zogeheten dendriden beschadigd. Dat zijn de lange armen van de zenuwcellen die elektrische impulsen van de ene naar de andere hersencel begeleiden. De communicatie tussen de hersencellen gaat dus kapot. Dat is goed te zien aan een dronken persoon. Het wordt bijvoorbeeld moeilijk om in een rechte lijn te lopen. Bij sommige alcoholverslaafden is wel een deel van de hersencellen afgestorven. Dit is het geval als zij aan het syndroom van Wernicke-Korsakoff lijden. Uit onderzoek is gebleken dat dit niet komt door de alcohol, maar door vitamine B1 tekort en ondervoeding. chapter two The future was wide open They'd moved into a place they both could afford He found a nightclub he could work at the door She had a guitar and she taught him some chords the sky was estimado. ZFM. me up between your legs Dit waren achterinvolgens The Great Wide Open van Tom Petty en de Heartbreakers... gevolgd door Ed Sheeran, Shivers. De al langer eh, leegstaande woningen aan het Badhuisplein... worden voor het eind van dit jaar gesloopt. Komende week starten de voorbereidingen... en worden er bouwhekken rondom het gebouw geplaatst. Het heeft nog even geduurd totdat ook de laatste bewoner het appartement gaat verlaten. Maar zodra het volgende week gebeurt, zal vrijwel direct worden begonnen met de voorbereidingen van de sloop van het appartementengebouw. Er worden hekken geplaatst en als eerste begonnen met de asbestsanering. Aansluitend wordt al het aanwezige leidingwerk verwijderd. Daarna kan de daadwerkelijke sloop van het gebouw beginnen. De exacte datum is nog niet bekend, maar zal ruim van tevoren bekend worden gemaakt. Wethouder Peter Kamer is beide het nu eindelijk bekend te kunnen maken. Het Badhuisplein is de centrale plek waar het dorp en het strand samenkomen. Te lang heeft dit vervallen gebouw het beeld van dit plein bepaald. Eindelijk kunnen we nu een volgende stap maken en bouwen aan de toekomst en uitstraling van onze mooie badplaats. Voorafgaand aan de sloop zal worden onderzocht hoe de aangrenzende panden de rotonde flat en het gebouw Badhuisplein 8 tot en met 12... met onder andere de ijssalon wind- en waterdicht kunnen worden beschermd. De plannen voor de nieuwbouw op het Badhuisplein zijn te vinden in het stedenbouwkundige Visie Badhuisplein op de website van de gemeente.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 We gaan door met Pink en Willow. Cover Me in Sunshine. I've been dreaming friendly faces. I've got so much time to kill. Just imagine people like College, geboren in 1945, is een Amerikaanse zangeres. College begon haar carrière als achtergrondzangeres... en werkte onder andere met Joe Cocker, Eric Clapton, Leon Russell en Chris Christofferson. Haar optreden als superstar in het gelijknamige nummer van Cocker en Russell... op het album Mad Dogs and Englishmen trok de aandacht. Coolidge werd bekend als de Delta Lady en inspireerde Leon Russell om een lied met deze titel te schrijven. Zij ontmoette begin jaren 70 Chris Christofferson, met wie ze in 1973 in het huwelijk trad en een dochter Casey heeft. Ze namen samen enkele platen op en ze wonnen in 1974 en 1976 een Grammy Award. Het huwelijk zou in 1980 eindigen in een echtscheiding. In de laatste jaren 70 had Kolders diverse hit als soloartiesten. Meestal met covers van liedjes van onder andere Jackie Wilson, The Temptations en Boskeks. Een van haar laatste hits was in 1983 het nummer All Time High uit de James Bond film Octopussy.